Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer besloten... dat patiënten toch geen eigen bijdrage hoeven te betalen... voor logopedie, ergotherapie of dieetadviezen. Minister Klink wilde een eigen bijdrage van 10 euro per bezoek invoeren. De Kamer wil wel dat patiënten gaan betalen... als ze niet voor goedkope medicijnen kiezen. De Kamer wil verder dat het kabinet voor ruim 3 miljard aan bezuinigingen voorbereidt. Vorig jaar werd voor 2011 een bezuiniging van 3,2 miljard aangekondigd, maar die is nog niet uitgewerkt. Een meerderheid vindt het onverantwoord om daarmee te wachten tot Prinsjesdag... en wil dat het kabinet voor die tijd al met plannen komt. Minister De Jager ziet er weinig in. En een ruime meerderheid wil ook dat het kabinet maatregelen neemt om de bouwsector te steunen... en de woningmarkt te stimuleren... Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de nationale hypotheekgarantie met een jaar te verlengen. Toyota roept opnieuw auto's terug. Deze keer omdat de motor plotseling kan afslaan. Wereldwijd zijn het er 270.000 van de merken Lexus en Crown... waarvan er vermoedelijk een paar honderd in Nederland rondrijden. De Japanse fabrikant wordt al meer dan een jaar geteisterd... door technische mankementen aan zijn auto's... en moest miljoenen voertuigen terugroepen. President Obama heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe sanctiewet tegen Iran. Met de strafmaatregelen hopen de Verenigde Staten onder meer de financiering van het atoomprogramma van de Islamitische Republiek te dwarsbomen. Amerikaanse banken en raffinaderijen kunnen worden gestraft als ze zaken doen met het Iraanse regime. De space shuttles Endeavour en Discovery blijven iets langer in gebruik dan de bedoeling was. De NASA zegt dat het onderzoeksmateriaal voor de missie van de Discovery niet op tijd klaar is. Daarom wordt de lancering anderhalve maand verschoven. De allerlaatste vlucht van een space shuttle is uitgesteld tot 26 februari. Dan wordt de Endeavour gelanceerd.